vrolijke pontonier, waar kom jij zo laat vandaan? Ere zij uw naam, ere zij uw naam, o dronken pontonier, waar kom jij zo laat vandaan? Ere zij uw naam. Halleluja, halleluja, er is nog redding voor u, o dronken lap. Ja. dronken kanonier, waar kom jij zo laat vandaan? Ere zij uw naam, ere zij uw naam. O dronken kanonier, waar kom jij zo laat vandaan? Ere zij uw naam. Halleluja, halleluja. Er is nog redding voor u, o oh, land. Ja.